Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Terreurgroep IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist... voor de aanslag gisteravond in de Israëlische stad Hadera. Dat meldt het persbureau Reuters. Bij de aanslag kwamen twee Israëliërs om het leven. De daders zouden het vuur hebben geopend bij een busstation. Naast twee doden zijn er zes gewonden. De daders waren volgens Israëlische media twee mannen uit een Arabische stad in Israël. Ze zijn doodgeschoten door de Israëlische politie. Bij een illegale straatrace in Zevenbergse Hoek heeft de politie 30 bekeuringen uitgeschreven. Ook zijn 13 motoren en een quad in beslag genomen. Het Brabantse dorp ervaart al een tijd geluidsoverlast van straatraces op en rond een industrieterrein. De afgelopen weken vroeg de politie geregeld aan de racers om ermee op te houden. Niet alleen vanwege het lawaai, maar ook vanwege het gevaar. Daarom trad de politie gisteren op. Er bleken 13 motoren en zo'n 150 auto's naar het industrieterrein bij Zevenbergse Hoek te zijn gekomen gekomen om aan de races mee te doen of ernaar te kijken. In Los Angeles zijn de eerste Oscars uitgereikt. Zo won het science fiction epos Dune in de categorieën filmmuziek, decorontwerp, geluid en montage. Om de duur van het Oscar-programma in te perken is er dit jaar voor gekozen acht categorieën voorafgaand aan het gala uit te reiken. De toespraken van de winnaars worden later in de tv-uitzending gemonteerd. Het live gala begint rond deze tijd. Canada gaat voor het eerst sinds 1986 naar het WK voetbal. De Canadezen wisten zich te plaatsen dankzij een 4-0 overwinning op Jamaica. Het is pas de tweede keer in de geschiedenis dat Canada meedoet aan een WK. Er hebben zich nu 20 landen geplaatst voor het WK in Qatar, waaronder Nederland en België. In totaal doen er 36 landen mee. Vrijdag is de loting.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 Nice to meet you Por favor Music. ritme van Zandvoort. presidentje gaat de wereld redden. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? kan ik er niet heen om haar te troosten? heb jou en mama als ik bang ben in de nacht. Maar wie heeft zij om bij in bed te mogen? de wereld gek. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. dan hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Een kleine president gaat de wereld redden. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf jij nou als al die grote mensen net zo zouden denken dat de wereld zoveel mooier zou zijn. De wereld zoveel mooier zou zijn. Dat de wereld veel mooier zou zijn. Dan denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn.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 On a le temps de le faire qu'une seule fois par an. Oh, comme c'est beau le métier de parent. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. c'est Ensuite, tu feras tes valises, et puis bon débarras, bon débarras, bon débarras. Tu diras, c'est pas grave, ouais, mais tu débarrasses, tu débarrasses, tu débarrasses. J'ai dit, prends toutes tes crasses, allez-y, fais des gosses. nous abandonne pas. Non, mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y'aura papy, aura mamie. Si on est en vie, on gardera le type. Puis on fera caca et puis on fera pipi. Rira bien, ça t'arrivera aussi. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie.